is gisteren overleden. Het was een vrouw van 89. Donderdag kregen elf bewoners van het verzorgingshuis Amaris Theodotion insuline in plaats van het Mexicaanse griepvaccin. Naar nu bekend is geworden waren bij het incident twee verpleegkundigen betrokken. Zij zijn op non-actief gesteld. Het Openbaar Ministerie is een strafonderzoek begonnen. Deelnemers aan de VN-voedseltop in Rome verhogen de landbouwhulp aan arme landen. Dat staat in een verklaring die door de deelnemende landen is aangenomen. Concrete afspraken over de financiering en een tijdschema werden niet gemaakt. De VN-voedselorganisatie vroeg om zo'n 30 miljard euro om boeren in arme landen te helpen, maar dat bedrag werd niet toegezegd. Hulporganisaties hebben geen goed woord over voor de verklaring. Ze noemen de top tijdverspilling. Litouwen, Polen en Oekraïne hebben een gezamenlijke militaire eenheid opgericht. Dat is bekendgemaakt in Brussel in de marge van een bijeenkomst van ministers van Defensie van de EU. De eenheid zal bestaan uit 2.000 tot 5.000 militairen. Het hoofdkwartier komt in Polen. Litouwen en Polen zijn lid van de NAVO. Oekraïne wil zeer tegen de zin van Rusland ook lid worden van de NAVO en van de Europese Unie. Volgens Polen is de oprichting van de militaire eenheid bedoeld om Oekraïne een handje te helpen. De Italiaanse dictator Mussolini was al racist toen nog niemand van Hitler had gehoord. Dat heeft hij in 1938 gezegd tegen zijn minnares Claretta Petacci, blijkt uit haar dagboeken die woensdag worden gepubliceerd. Ook zei Mussolini in 1938 tegen Petacci dat de Joden vernietigd zouden moeten worden. Altijd is aangenomen dat Mussolini pas in de jaar, diep in de jaren 30 onder invloed van Hitler een racist en antisemiet werd. Uit de dagboeken blijkt dat het Mussolini stoorde dat gedacht werd dat hij Hitler imiteerde. Het weer vrijwel overal droog. Morgen wisselend bewolkt, kans op een bui en af en toe zon. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal.